Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vastgelopen schip in het Suezkanaal lijkt bijna los. Baggerschepen en sleepboten hebben er eindelijk beweging in gekregen. Vorige week dinsdag liep de tanker er vast. Vannacht werd een eerste poging gedaan om het los te krijgen en dat lijkt dus te zijn gelukt. Maar we zijn er nog niet, zegt deze Amerikaanse verslaggever. A little progress. That's something, but it's not enough. Remember, we're dealing with a vessel here nearly the length of the Empire State Building. de voorkant van het schip zit nu nog muurvast. Hoe lang het nog duurt om dat los te krijgen, weten we niet. In het puin van een ingestort gebouw in de Egyptische hoofdstad Cairo is een baby van zes maanden levend teruggevonden. Het jongetje maakt het relatief goed. Afgelopen zaterdag stortte een appartementencomplex van negen verdiepingen in. Hoe dat kon is nog niet bekend. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 25. Rijst, knakworstjes en spaghetti waren de toppers tijdens het hamsteren vorig jaar. De omzet van een rijtje aanmerken schoot omhoog. Toch kan niet bij alle bedrijven de vlag uit. Amstel, Duivis, Mentos, die zitten in de min. Ja, maar ja, we moesten thuis blijven van de overheid. We hoefden niet meer naar kantoor, dus we hoefden geen frisse adem meer te hebben. We konden geen feestjes meer geven met grote groepen, dus ook geen bier en borrelnoten meer. Wc-papierfabrikanten hadden wel een topjaar door al het gehamster. En ze verkopen nog steeds heel wat rollen. Dat komt door dat we veel meer thuis zijn met z'n allen. Nu middag terras of een avondje uit eten er niet in zit, hebben veel steden iets vervangends bedacht. Een wandeling langs allerlei horecatenten. Stukje lopen, drankje, stukje lopen, lekker hapje, dat is het idee. En dat is behoorlijk populair, bijvoorbeeld in Rotterdam. Nou, lekker hoor, dankjewel. eerste keer dat u dit doet? Nee, ik heb al veel steden gedaan. Gisteren was ik in Haarlem en vorige week in Leiden. Dat is eigenlijk nog het enige wat kan, hè? Het is toch wat prima om de horeca zo te steunen met dit evenement. Ik vind het gewoon hartstikke leuk, belangrijk ook. Kunnen niet blijven staan, ze moeten doorstappen. Hier van het restaurant is streng. Ja, heel erg streng. Mogen niet blijven staan. Je mag dus niet ophopen. Want dan lijkt het op een evenement. Blijven doorlopen dus. Lang niet alle gemeenten zijn blij met de eetroutes. In Groningen bijvoorbeeld zijn ze er maar helemaal mee gestopt. Het weer. In het noorden nog wat bewolking. Later overal zonnig. Het wordt een mooi dagje met 15 graden in Friesland en 20 in Limburg.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 The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman comes to bring my sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. even more the bring and One day when the time is done, we'll take out even more my bed.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 De farmaceutische industrie wil meepraten in het Outbreak Management Team. In het AD zegt de Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde... dat ze het vertrouwen van de samenleving verdienen... omdat ze heel snel coronavaccins hebben ontwikkeld. En twee dagen nadat al uitlekte welke restaurants dit jaar Michelinsterren krijgen... wordt vandaag duidelijk welke restaurants een ster verliezen. Michelin presenteert aan het begin van de middag de jaarlijkse Michelin-gids. Het weer nog in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt vandaag 14 tot lokaal 20 graden. walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it on, then that you'll lose. I love how you move. She a 10 and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two.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 Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. My love and my trust if you was One more time.